uur. Dielke met het NOS Journaal. Premier Tsipras sprak ruim anderhalf uur met Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, IMF-topvrouw Lagarde, president Draghi van de ECB en commissievoorzitter Jonker. Wat het heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Komende ochtend worden de gesprekken hervat. De afgelopen avond sprak ook de Eurogroep over de kwestie. De ministers van Financiën werden alleen bijgepraat. Zij spreken komende middag opnieuw met elkaar. De verschillen tussen hoog en laag in Nederland worden de komende jaren groter. De uurlonen komen verder uit elkaar te liggen. Lager gescholden zullen vaker werkloos zijn en in armoede leven. Dat staat in een gezamenlijk rapport van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau, die er daarbij van uitgaan dat de arbeidsmarkt zich net zo blijft ontwikkelen als de afgelopen jaren. De overheid kan wel maatregelen nemen om de verschillen te verkleinen, zeggen ze. Zo moeten laaggescholden aantrekkelijker worden voor werkgevers. De regering van Zuid-Afrika hangt mogelijk een rechtszaak boven het hoofd vanwege de zaak Bashir. De Soedanese president Bashir, die wordt gezocht door het internationaal strafhof, kon vorige week Zuid-Afrika verlaten, terwijl de rechter dat had verboden. Een gerechtshof in Pretoria heeft de openbaar aanklager nu opgeroepen om te overwegen de Zuid-Afrikaanse regering te vervolgen. En de Tweede Kamer is tegen een bindend studieadvies voor tweede en derdejaars studenten. De meerderheid vindt dat niet passen bij het leenstelsel dat vanaf september de basisbeurs vervangt. Als studenten hun studie zelf betalen, kun je ze niet na twee of drie jaar wegsturen als ze te weinig studiepunten hebben, vinden PvdA, CDA, SP en D66. Het weer vannacht is het droog en bewolkt. Het is 10 tot 15 graden.